Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietstatus van 15 internationale banken verlaagd. Het zijn onder meer de Bank of America, Citigroup, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank en BNP Paribas. Ze zijn afgewaardeerd omdat ze volgens Moody's steeds meer risico lopen op kapitaalmarkt. Sommige banken hebben ook nog een negatief vooruitzicht gekregen. Dat betekent dat ze binnenkort mogelijk opnieuw worden afgewaardeerd. Hackers zeggen dat ze Twitter gisteren hebben platgelegd, maar Twitter spreekt dat tegen. Volgens hackersgroep UG Nazi was de berichtensite wereldwijd 40 minuten uit de lucht door een DDoS-aanval. Waarbij Twitter vanaf meerdere computers zo vaak werd benaderd dat de site niet meer werkte. Twitter ontkent dat er zo'n aanval was. De site was volgens het bedrijf enige tijd uit de lucht door een cascading bug. Een storing in een deel van de software die een domino-effect heeft op andere onderdelen van het systeem. Het Armando Museum verhuist naar Amelisweert bij Utrecht. De Utrechtse gemeenteraad trekt 1,6 miljoen euro uit om het landhuis Oud Amelisweert te renoveren, zodat het museum zich daar kan vestigen. Veel raadsleden betwijfelen of het museum wel 40.000 bezoekers zal trekken, wat nodig is om de exploitatie rond te krijgen. Uiteindelijk ging een ruime meerderheid van de raad akkoord met de subsidie, nadat wethouder Lindmeijer had toegezegd dat het geld niet zal worden gebruikt om eventuele tekorten te dekken. Het Armando Museum zat jarenlang in de Elleboogkerk in Amersfoort, die in 2007 afbrandde.